Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een latertje geworden voor premier Rutte en de rest van zijn ploeg. Gisteravond kwamen ze bij elkaar om te praten over de verkiezingsuitslag. De regeringspartijen verloren bij de provinciale verkiezingen allemaal een hoop zetels. Volgens premier Rutte is de politiek er nu niet voor iedereen... en moeten er echt dingen anders aangepakt worden. Het heeft te maken met Groningen, de afwikkeling van de vreselijke aardbevingsschade. Dat heeft te maken met de kinderopvangtoeslag. Eh, eh, schandaal. de afwikkeling daarvan. Hoe kunnen we dat verbeteren? Wat moet daar gebeuren om dat te doen? Ook had Rutte het over de stikstofcrisis. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de verkiezingsuitslag. Koffershowers en ander personeel op Schiphol durft ongelukken vaak niet door te geven... omdat ze bang zijn hun baan kwijt te raken. Volgens de inspectie worden veiligheidsregels vaak overtreden. Zo worden brandblussers geblokkeerd, rijden medewerkers te dicht bij vliegtuigen... en parkeren ze karretjes waar dat niet mag. Brabantse treinreizigers hoeven vanaf vandaag niet meer extra vroeg de deur uit. De treinen tussen Den Bosch en Eindhoven rijden weer... Dik een week lag het treinverkeer stil door dassen die onder het spoor hadden gegraven. Inmiddels zijn de dieren weggehaald en is het spoor gefixt. Messi heeft er het zoveelste record bij. Gisteravond maakte de topvoetballer tijdens een oefenwedstrijd tegen Curaçao zijn honderdste doelpunt voor Argentinië. Het klonk zo. Y la pelota que vuelve a ser de la selección y vamos entonces con lo para Leo. Ahí está Messi, Messi, Messi, Messi, golazo, golazo, golazo, golazo mejor de todos. MSI bleef scoren. Hij maakte zelfs een hat-trick. De wedstrijd had trouwens een Nederlands tintje, want er deden een hoop eredivisiespelers mee. Zoals NAC-aanvoerder Hugo Martina. En het weer nog. De dag begint prima. Bijna overal droog en op sommige plekken een zonnetje. Vanmiddag dan is het bewolkt en gaat het ook regenen. Het is wel zacht. Max 13 tot 16 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat file tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend 4 kilometer.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet heeft urenlang vergaderd over de verkiezingsuitslag van twee weken geleden. Na afloop zei premier Rutte dat er verbeteringen nodig zijn... en dat de politiek er nu niet voor iedereen is. Bij de fatale brand in een detentiecentrum voor migranten in Mexico liepen bewakers weg. Ze deden niks. Bij de brand kwamen zeker 40 migranten om het leven. Minister Helder voor Sport wil dat grensoverschrijdend gedrag in de sport beter wordt aangepakt. Daarom komt er een onafhankelijk integriteitscentrum, los van sportkoepel NOC-NSF. En het weer, eerst droog en wat zon, later van het zuidwesten uit regen.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 Eso no da ni rabia, yo me río, yo me río. No tengo tiempo para lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte. Y no la cuenta los shows, el ni el pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé, pero me soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. ¿Qué fue? No, pues que muy tragadito. Que estoy buscando el lado si sabes que yo errores no repito.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 No, pues que muy tragadito. ah estoy buscando un lado, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. Mi amor, es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé.